Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het ministerie van Defensie kan nog niets zeggen over de oorzaak van de grote IT-storing. Vanwege die storing kunnen hulpdiensten nu onderling niet met elkaar communiceren. En ook ligt het vliegveld van Eindhoven plat. En lukt inloggen niet in de Tweede Kamer en ook op een paar andere ministeries. De storing begon gisteravond en premier Schoof zegt dat er nog steeds weinig duidelijk is. Het geeft wel weer aan de kwetsbaarheid van, eh, van ICT en, de, en digitale middelen in onze samenleving. Eh, die storing is, eh, de, nou, op zijn minst gezegd, ontzettend vervelend. Er wordt met mannenmacht nu gekeken wat, wat de oorzaak is en hoe het hersteld kan worden. Weet u al of het een aanval of een storing is? Geen idee. Op Eindhoven Airport is er tot zeker 5 uur vanmiddag geen vliegverkeer mogelijk. En ze zijn daar ondertussen wel bezig om de systemen weer langzaam op te starten. En dan naar Japan, want daar maken ze zich klaar voor een enorm zware orkaan. En waarschijnlijk komt die vandaag nog aan land. Tienduizenden inwoners zijn opgeroepen om hun huis te verlaten. En ze kunnen bijvoorbeeld terecht in evacuatiecentra. Maar het is de vraag of het daar überhaupt druk wordt, vertelt correspondent Anoma van der Veren. In het verleden is al gebleken dat veel Japanners eh, dit soort stormen toch liever thuis uitzitten. Die denken, nou ja, we zijn wel wat gewend. Dus de Weerdiensten hebben inmiddels al speciaal persconferenties gehouden om toch te zeggen... dit is waarschijnlijk een van de sterkste orkanen die we ooit gaan meten. Dus luister alsjeblieft naar de waarschuwing. In Japan zijn inmiddels drukke snelwegen afgesloten en rijden ook een hoop treinen niet. En bakfietsen zijn woedend over het verloop van de terugroepactie van Babbel. Een half jaar geleden kwam aan het licht dat de frames van die bakfietsen regelmatig doormidden krakken. En daarna volgde een grote terugroepactie, maar dat gaat nog alles behalve lekker, Merkte ook Bernadette. Ze runt een kinderdagverblijf in Terwispel in Friesland en kan eigenlijk helemaal niet zonder haar bakfietsen, vertelt ze aan RTL Nieuws. Kinderen die net op de basisschool zijn, moet je niet gelijk laten fietsen. En die eh, moeten gewoon mee in de bakfiets. Ze hebben mij ook absoluut niet persoonlijk benaderd. Ik heb hun wel gebeld. Maar ja, dan krijg je gewoon een standaard verhaaltje. Mevrouw, u wordt op een lijst geplaatst en uh, moet wachten op de mail uh, tot er een monteur langskomt. Baboe beloofde 22.000 bakfietsen bij eigenaren thuis op te halen en ook te vervangen voor een nieuwe. Maar dat is in veel gevallen dus nog niet gebeurd. Gaan we naar het weer toe. Vooral zonovergoten nu met heel soms wat lichte bewolking en een graad of 28. En vanavond blijft het ook nog lang zonnig. Morgen krijgen we een mix van zon en bewolking en het wordt dan ietsjes koeler. Een graad of 22. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, rijdt het verkeer langzaam...